Dat heeft het Europees Parlement zo net besloten. Vanaf herfst 2024 mogen er alleen nog zulke apparaten verkocht worden met een USB-C-aansluiting. En moeten de opladers zelf los verkocht worden. Dat scheelt niet alleen een hoop gedoe, maar ook een hoop geld en een berg afval, zeggen ze in Brussel. Het Openbaar Ministerie heeft net schokkende beelden van de moordaanslag op Peter R. de Vries laten zien. De misdaadverslaggever werd bijna een jaar geleden neergeschoten in Amsterdam. Ruim een week later overleed hij. Twee verdachten staan vandaag weer voor de rechter, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel, die de zaak volgt. Dat waren videobeelden eh, die we gezien hebben van voorverkenningen. Videobeelden van de dag van de moord zelf. We zagen de auto, die Renault, die later is eh, klemgereden op de snelweg. Die zagen we aankomen in Amsterdam. We zagen de verdachten uitstappen, rondjes lopen. En we zagen ook, dat was een heel schokkend moment, was voor gewaarschuwd Beelden waarop de moord zelf te zien is, erg in de verte. Daarvoor kreeg eh, Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries, de kans om de zaal te verlaten. Dat deed ze. Daarna kwam ze weer terug. Later vandaag komt het Openbaar Ministerie waarschijnlijk met de strafeis tegen de twee verdachten. Een man van 22 uit Tiel is volgens de OM de schutter. Hij zou zijn gebracht en gehaald door een pol van 36. En klanten van de KFC in Australië krijgen de laatste tijd een kipburger met sla en kool. Sla is peperduur geworden door tekorten en daarom heeft de fastfoodketen besloten om er maar wat kool bij te doen. De tekorten komen door overstromingen in delen van Australië. Het weer. De komende uren piept de zon er steeds vaker door. Al is er in het noorden en zuidoosten nog wel kans op een bui. Maximaal tussen de 17 en 20 graden. Morgen speelt de zon weer de hele dag verstoppertje. Blijft ook niet droog. En het wordt een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Er staat alleen file op de A7, de afsluitdijk, richting Noord-Holland... tussen Brezandijk en Den Oever.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 Spreid haar mantel over alle dagen. Zie het statig schip daar glijden, vaagt hier midden door het nacht. De boog uit lang vervlogen tijden in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het goud onder de poort.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 Yes, I guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault. I never picked up that phone call.